en een voorspoedige start. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De stuw in de Maas bij Graven is zwaar beschadigd door een binnenvaarttanker. Het Duitse schip voer gisteravond dwars door de stuw in plaats van door de sluis. Door het ongeluk stroomt er veel meer water weg dan de bedoeling is. Het waterpeil in de Maas is bij Graven nu drie meter lager dan normaal. De scheepvaart tussen Graven en Sambeek en op het Maas-Waalkanaal is stilgelegd. Rijkswaterstaat bekijkt nu hoe groot de schade is aan de stuw en aan de brug over de Maas. De brug is afgesloten voor het wegverkeer. Het Duitse schip, geladen met benzeen, is zwaar beschadigd. Voor zover bekend is van de lading bijna niets weggelekt. Vijf bemanningsleden zijn ongedeerd. De kapitein is naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de aanvaring bij Graven is onbekend. De A29 bij de Haringvlietbrug is in beide rijrichtingen dicht na ongelukken door de mist en de gladheid. Bij kettingbotsingen waren 14 auto's betrokken, zegt de politie. Er zijn zeven gewonden, van wie er één naar het ziekenhuis is gebracht. Er staan lange files. Doorgaand verkeer kan omrijden via Dordrecht over de A16. Bij een grote brand in het centrum van Delfzijl zijn drie winkelpanden verloren gegaan. De brand brak vanochtend vroeg uit in een kledingwinkel. De bovenburen konden op tijd worden geëvacueerd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. De brandweer van Delfzijl kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar nog meer winkels. Pensioenfonds Metaal en Techniek gaat volgend jaar de pensioenen niet korten. De dekkingsgraad is in de maand december uitgekomen rond de 97 procent. En dat is genoeg om niet te hoeven ingrijpen. De stijgende rente en de beurzen hebben de laatste maanden ervoor gezorgd... dat de dekkingsgraad uit de gevarenzone is gekomen. Ruim 200.000 gepensioneerden dreigden volgend jaar minder pensioen te krijgen van Metaal en Techniek. Dan nog het weer. Eerst mistig, vanmiddag van tijd tot tijd zon en het wordt 3 graden. Morgen op Oudejaarsdag bewolkt, maar wel droog. Waarschijnlijk ook tijdens de jaarwisseling. Het wordt 3 tot 7 graden. Nieuwjaarsdag regen, in Limburg mogelijk natte sneeuw. Dit was het NVM. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dennis Mooi van de ANWB. In het noorden, midden en westen van het land komt plaatselijk dichte mist voor. En je moet ook rekening houden met eh, lokale gladheid. Eh, vooral op, eh, op lokale wegen dus.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 A barefoot choir and prayer fills the air. Mississippi folks gathering there, cause it's Christmas time in New Orleans. You see Santa Claus leading the band to a good old Creole beak. Golly, what a spirit! You can only hear it down on Basin Street. Your kids will disappear when you hear Hallelujah, St. Nicholas is here. When it's Christmas time anew. I leave. street. Your kiss will disappear. And when you hear, Hallelujah, old Santa is near. When it's Christmas time and new. when it's Christmas time. It's Christmas time in New Orleans. Welkom terug bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en vanuit een uh, mooi verlichte studio wil ik u allereerst een fijne kerst wensen. En uh, blijf vooral bij ons, want we hebben nog veel meer lekkere muziek. Het is natuurlijk vooral eh, getint op de kerstmis, maar we hebben ook andere muziek. Want er zijn natuurlijk ook een boel mensen die ehm, niets met kerst hebben... of die door omstandigheden helemaal geen zin hebben in een, in een kerst, want er is genoeg ellende gebeurd in, eh, in 2016. En daarom wil ik ook gewoon lekkere muziek draaien... om even lekker bij, eh, bij weg te zwijmelen of bij, eh, van te genieten. En we zijn natuurlijk het nummer... Ehm, we zijn natuurlijk net het uur begonnen met Louis Armstrong... met Christmas in New Orleans. En ik heb nog een mooi album van Louis Armstrong gevonden. An Evening with Louis Armstrong and His All Stars uit 1956... In de Pasadena Civic Auditorium heeft hij een eh, live album opgenomen. En naast een eh, aantal eh, artiesten als Billy Kyle, Arvel Shaw en op drums Barrett Dreams... hoort u ook op, naast Louis Armstrong op vocals Velma Middleton... Louis Armstrong gaat eerst zijn band introduceren... en daarna gaat u luisteren naar de Gypsy en Blues. And now, uh, without further ado, I'd like to present our star here tonight... Unquestionably, the most dominating figure in the entire world of jazz. Let's have a big ovation for Satchmo at Pasadena. Here is Louis Armstrong. called the gypsy. Yes. She can look in the future and drive away all your fears. Yes, yes, yes. Everything will come right if you only believe the gypsy. Yes can tell at a glance that you're all for love tears. Yes, she looked in my hand and told me my love was always true. But even in use. So I go there again, cause I want to be the gypsy. Though I know she's lying, that my love is true, and will come back to me someday. gonna keep it rolling with our trombone band, Summer Young. Take it, Baba. Thank you very much. We'd like to tell out on one like a mad donkey for you right now. It's entitled News Time, and here's our vocalist, Velma Middleton. de eh, live ehm, Louis Armstrong en his eh, All-Stars... in de ehm, Pasadena Civic Auditorium uit 1956. We gaan verder met iets heel anders met eh, Tom Jones en Cerise Matthews... Baby It's Cold, Cold Outside... cold outside. I've got to go away. Oh, baby, it's cold outside. This evening has been. Been hoping that you drop so in. very nice. I'll hold your hands. They're just like the ice. will start to Beautiful. Watch your hands. father will be pacing the floor. Listen to that fireplace. So really Oh, please don't hurry. Maybe just a half a Why don't you more? put some records on while I pour? Oh, baby, it's bad out there. Say what's in this string. There's no caps to be had out there. I wish I knew how. Your eyes are like starlight. To break this spell. I'll take your hat, your hair. It's a seven virgin on a tropical shore. Ooh, your lips are delicious. Or maybe just a cigarette Never such a bliss. is die in nee. Nou. <laughs> Tom Jones met Cerise Matthews, Baby It's Cold Outside. We gaan verder opnieuw met een uh, eh, drieluik van het, eh, van het alternatieve kerstalbum... Eh, wat ik heb en waar ik al eerder een paar nummers van heb gedraaid... namelijk Ella Fitzgerald sings de Cole Porter Songbook uit 1956.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 Deze keer van Oscar Peterson. Van zijn album Een Oscar Peterson Christmas. met Jingle Bells. We gaan verder met Jane Monheit. Jane Monheit, een Amerikaanse jazzzangeres, 39 jaar... en heeft met al vele artiesten samengewerkt... waaronder eh, Michael eh, Bublé, Terence Blanchard. Zij heeft een album uitgebracht in 2005, dat heet The Season... en daarin eh, staat een nummer The Man With The Bag... Mr. Kringle is soon going to jingle the bells that'll tinkle all your troubles away. Everybody's waiting for the man with the bag, cause Christmas is coming again. He's got a sleigh full that's not gonna stay full. He's got stuff to drop at every stop on the way. Everybody's waiting for the man with the bag, cause Christmas is coming again. He'll be So good, he'll make this December, the one you remember, the best and the merriest you ever did have. Everybody's waiting for the man with the bag, cause Christmas is here again. the one you remember the best and the merriest you ever did. everybody's waiting, they're all congregating, waiting for the man with the Better watch out now. Dat was natuurlijk Peggy Lee met Winter Wonderland. Volgende nummer wat ik ga draaien is opnieuw van Jimmy Smith... de eh, Hammond-orgelspeler. En dat komt van zijn album Christmas Cooking uit 1964... en het heet Santa Claus is Coming to Town. Veel jazzartiesten weten natuurlijk iets moois te maken van een standaard nummer. Waaronder ook Winter Marsalis. Hij heeft in 2009 een album uitgebracht dat heet Christmas Jazz Jam. En daar eh, heeft hij alle bekende kerstnummers opnieuw gearrangeerd. U gaat eerst luisteren naar Santa Claus is Coming to Town... en daarna Jingle Bells van Winter Marsalis. Quinten Marsalis. Als iemand bewijst dat je van standaardnummers ook geweldige jazz kan maken... dan is hij het wel, denk ik. Ik ben aan het eh, laatste album van vandaag toegekomen. En dat is van de Brian Setzer Orchestra. Dicted Crazy Christmas uit 2005. Brian Setzer, iemand die uit eigenlijk eh, de pop komt. De Stray Cats, lang geleden. Is zijn eigen orkest begonnen. Ehm, hij maakt daar veel rock rockability muziek. Je kan het ook wel jive muziek noemen. En hij heeft een heel leuk kerstalbum uitgebracht in 2005. En daar ga ik drie nummers van draaien. Dictat, Crazy Santa Claus, Jingle Bell Rock en Getting in the Mood. Brian Setzer. hands starts to blow. luistert naar Brian Setzer Orchestra met Getting in the Mood. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Dit was CFM Jazz op eerste kerstdag. Rest mij nog een fijne dag te wensen. En eh, voor al onze buitenlandse luisteraars... Merry Christmas, Joyeux Noël en Feliz Navidad. And see you next week with all our team and of course in 2017. Fijne kerstfest. Tot volgende week met de rest van ons team. En natuurlijk tot in 2017. Fijne kerst. ZFM wenst jullie allemaal fijne dag.